Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De man die gisteren in Zweden een Nederlands meisje neerstak... wordt verdacht van moord. Het meisje van tien was op bezoek bij haar oma in Gothenburg toen ze op straat in haar buik werd gestoken. Ze raakte ernstig gewond, maar ligt inmiddels stabiel in het ziekenhuis. Omstanders konden de dader, een man van 35, overmeesteren en vasthouden. Waarom hij het meisje neerstak, is nog niet duidelijk. Zo'n 13 miljoen mensen mogen over twee weken stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Volgens het CBS is het ook duidelijk dat we steeds ouder worden. Want bijna een derde van de mensen met een stempas is ouder dan 65. Een kwart is jonger dan 35. PSV staat met weinig moeite in de halve finale van de KNVB-beker. De Eindhovenaren gisteravond met 3-1 van ADO Den Haag. Trainer van Nistrooy vond het vooral gezellig om zijn oude baas, Dick Advocaat, weer te zien. Die is nu coach bij ADO. Het is altijd een, eh, een warme persoonlijkheid. Even eh, even kort gesprekje over eh, de families. En, en als je onder iemand hebt gewerkt waar je heel veel respect voor hebt... dat is weet je, een ongeschreven regel als, dat je diegene een trainer blijft noemen. En dat is hij voor mij. Ook Ajax is trouwens door naar de halve finale. De Amsterdammers versloegen de, de Graafschap met 3-0. En de komende dagen kan je in Amsterdam Zuidoost foto's zien van Rosleni Magdalena. Ze werd zes jaar geleden vermoord nadat ze haar dochtertje naar school bracht. Volgens haar familie moeten er mensen zijn die hier meer over weten. Maar tot nu toe heeft niemand zich gemeld. Ze hopen dat door beamerprojecties op gebouwen mensen toch willen praten. Rosleni wordt twee dagen lang geprojecteerd op verschillende gebouwen in Amsterdam Zuidoost. Met een groot foto van haar met een oproep om iedereen eh, die iets als oh, het iets kleins weet wie, waarom Roslani is vermoord... de actie is geregeld samen met de Peter R. Vries Foundation. De Gouden Tip krijgt een beloning van 100.000 euro. Het weer voor vandaag. De zon schijnt vandaag af en toe. Later in de middag wat meer bewolking. Het blijft droog en wordt 8 of 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De rijdt inmiddels overal weer goed door in Noord-Holland. Eén er nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. Daar rijdt het nog altijd langzaam over 8 kilometer en de vertraging is 10 minuten.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 Bijna 92% van de bevolking van 18 jaar of ouder. De vorige keer was dat ruim 93%. Het Zweedse OM verdenkt de man die gisteren een Nederlands meisje en haar oma neerstak in Gothenburg van poging tot moord. Op de WK-afstanden in Heerenveen is schaatser Patrick Roest wereldkampioen geworden op de 5000 meter. Het is voor hem de eerste keer goud op een individuele afstand. Roest was twee seconden sneller dan de Italiaan Davide Giotto. Het weer in het noorden en westen komt nu nog plaatselijk dichte mist voor... Later een combinatie van zon en wolken.